uur. Jobboot met het NOS Journaal. De Verenigde Staten verplaatsen een deel van het ambassadepersoneel in de Keniaanse hoofdstad Nairobi naar andere Afrikaanse landen. Dat gebeurt vanwege de terreuraanslagen eerder deze week in de kustplaats Mepeketoni. Daarbij vielen meer dan 60 doden. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is opgeëist door de Somalische islamitische terreurbeweging Al-Shabaab. In 1998 waren de Amerikaanse ambassades in Kenia en Tanzania het doelwit van een aanslag. Daarbij kwamen honderden mensen om het leven. De zoektocht in Panama naar de vermiste Chris Kremers en Lisanne Froon gaat nog zeker drie dagen door. Dat zegt een woordvoerder van de politie in Utrecht die contact heeft met de autoriteiten in Panama. Het zoeken naar de twee vrouwen is in een stroomversnelling geraakt na de vondst van schoenen en botresten in de jungle van Panama. DNA-onderzoek moet nu uitwijzen of de botresten van de vermiste vrouwen zijn. Daarvan wordt de uitslag niet eerder dan dinsdag verwacht. Conchita Wurst komt naar de Gay Pride in Amsterdam. De Oostenrijkse winnares van het Eurovisie Songfestival vaart op 2 augustus tijdens de Canal Parade mee op de boot van Gay Care, een thuiszorgorganisatie speciaal voor homo's en lesbiennes. Een dag later treedt ze op tijdens het Gay Pride concert op het Rembrandtplein. Gay Care is blij met de komst van Conchita Woes naar Amsterdam. Zeker na het anti-homo-geweld van de afgelopen week is het belangrijk om trots en tolerantie te zetten tegenover discriminatie en geweld, zegt de thuiszorgorganisatie. Feyenoorders Bruno Martins-Indy en Jordi Clasie hebben vandaag weer getraind met het Nederlands elftal. Beide spelers moesten gisteren verstek laten gaan. Martins-Indy liep in de wedstrijd tegen Australië een hersenschudding op en bleef uit voorzorg een dag langer in Porto Alegre. Clasie miste de training wegens ziekte, maar deed vandaag weer volop mee. Martins Indy stond maar kort op het veld. Morgen vertrekt Oranje naar Sao Paulo, waar maandag tegen Chili wordt gespeeld. Het weer, vannacht toenemende bewolking, het koelt af naar 8 tot 12 graden.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 dan moet ik gelijk aan eh, onze Dion Sydney eh, denken. En dan zul je denken, waarom dan? Nou, hij is gewoon hier altijd het zonnetje in huis. Of wou je daar wat aan toevoegen, Dennis? Hij zegt, nou, gooi die schuif maar open, ik wil gaan draaien. Dennis, it's all yours. Ready for your love. Hier live, natuurlijk, op jouw CFM Zandvoort. Tot aan 11 uur. En jawel, het kan snel gaan in het voetbal. Inmiddels 5-0 voor Frankrijk. the jungle. Nation. dat is bij het voetbal niet anders. De Zwitsers denken, nou, in de laatste 10 minuten moeten we toch ook nog even knallen. Inmiddels 5 tegen 1 in nadeel van de Zwitsers. En ook knallen gesproken. Wij knallen hier ook gewoon nog even door. Tot aan 11 uur. The one and only DJ Dion Sydney hier live in de mix. self-destruct Got all my people with me And none of us give a fuck So put them hands up higher Let's smash this party up So put them hands up higher So put them hands up higher So put them hands up higher Let's smash this party up So put them hands up higher So put them hands up higher So put them hands up higher Let's smash this party up Nigga the fuck no. na deze twee waanzinnige uren. Volgende week vrijdag knallen we weer keihard door de eter. Ik hoop dat je er ook weer bij bent. Wat zeg ik? Hopen. We gaan er gewoon vanuit. Maak er een knallend feest van dit weekend.